Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Israël zijn de vier Joodse slachtoffers begraven van de aanslag op een supermarkt in Parijs. Op verzoek van de families kregen ze een gezamenlijke ceremonie in Jeruzalem. Onder de aanwezigen was premier Netanyahu. In Parijs is met veel ceremonieel afscheid genomen van de drie agenten die zijn omgekomen bij de terreuraanslagen. Twee agenten werden woensdag gedood bij de aanslag op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo. De derde agent werd een dag later op straat doodgeschoten. President Hollande heeft de drie postuum de hoogste onderscheiding van Frankrijk gegeven. In Bulgarije is begin deze maand een Fransman opgepakt... die nauwe banden zou hebben gehad met terrorist Sherif Kouachi... een van de aanslagplegers op Charlie Hebdo. Dat melden Franse media op basis van justitiebronnen in Bulgarije. De man van 29 zou van plan zijn geweest om in Syrië te gaan vechten. De afgelopen maanden zou hij vaak contact hebben gehad met Kouachi. Frankrijk heeft om de uitlevering van de man gevraagd. De Russische president Poetin is eind deze maand niet bij de Auschwitz-herdenking in Polen. Volgens zijn woordvoerder heeft hij geen officiële uitnodiging gekregen. Ook zou Poetin een erg volle agenda hebben. Op 27 januari wordt herdacht dat Auschwitz 70 jaar geleden door de Russen werd bevrijd. Bij de herdenking zijn veel wereldleiders aanwezig. De verhouding tussen Poetin en het Westen is slecht door de crisis in Oekraïne. Ook Polen heeft veel kritiek op de houding van Moskou. In Uden is brand gesticht in een zonnestudio. Vannacht zou er een explosief naar binnen zijn gegooid in zonnestudio Sans Soleil. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het is niet bekend wie de aanslag heeft gepleegd. Vorig jaar werd bij een andere vestiging van Sans Soleil in Os twee keer brand gesticht en het jaar ervoor was het ook twee keer raak. Het weer in de loop van de middag droger, maar vanavond weer buien, soms met hagel, omdat de sneeuw en onweer. Morgen ook buien, maar ook zon. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...